Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een lichtpuntje voor starters die al tijden op zoek zijn naar een koophuis. Vanaf dit najaar krijgen ze iets meer kans op de huizenmarkt... omdat de prijzen dalen en de lonen juist stijgen. Dat meldt de Nederlandse Bank. De afgelopen jaren was het een drama op de huizenmarkt. Er stond weinig te koop en er werd vaak flink overboden. Het is nog steeds niet makkelijk om een eerste huis te kopen... omdat je vaak niet genoeg hypotheek krijgt om je eigen stulpje te betalen. Strandgangers in Scheveningen vertrekken voortaan met een veel legere portemonnee naar huis. Vanaf nu kost het 50 euro om je auto in de badplaats of het centrum van Den Haag te parkeren. Of je nou 10 minuten of urenlang parkeert. Het gaat om een proef. De gemeente hoopt dat automobilisten hierdoor parkeergarages opzoeken... zodat op straat plek overblijft voor bewoners. Lionel Messi kan de komende weken uitslapen en met de beentjes omhoog. De topvoetballer is door zijn club Paris Saint-Germain voor twee weken geschorst... omdat hij een training heeft gemist, vertelt mijn collega Tom van Hek. In dit geval was hij als toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië... voor een werkverplichting weggegaan. Hij zou vrij zijn die dag, maar ze verloren afgelopen weekend. Dus werd er alsnog getraind op maandagochtend om 11 uur. Nou, iedereen was er behalve Messi. De Argentijnse spits mag nu niet meetrainen en mist ook twee wedstrijden. Al is het de vraag of hij nog veel minuten aan spelen spelen toekomt bij Paris Saint-Germain... want Franse media schrijven dat zijn contract niet wordt verlengd. En liggen er bij jou, opa of oma nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog op zolder? Gooi ze dan niet weg. Verschillende oorlogsmusea zamelen spullen in die iets met de oorlog te maken hebben... en roepen mensen op om vooral spul langs te brengen. Gebeurt ook al volop. Zo kwam een man bij het herinneringskamp van kamp Westerbork laatst aan met een volle envelop. Allemaal brieven die geschreven waren door iemands opa uit de periode dat Westerbork interneringskamp was voor foute Nederlanders na de oorlog. Ja, dat zijn spullen die eh, hebben natuurlijk heel duidelijke herkomst. En daar ben je heel blij mee, want die vertellen over die periode weer heel veel. Eigenlijk is alles welkom dat met de oorlog te maken heeft. De musea hopen op deze manier hun tentoonstellingen uit te breiden. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken is het vandaag lekker zonnig. Alleen in het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén korte file in Noord-Holland.